Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse pre eist uiterlijk morgen uitleg van Rusland over het zenuwgas waarmee de Russische dubbelspion in Engeland is aangevallen. May zei eerder vanavond dat het gas in Rusland is ontwikkeld en dat Rusland waarschijnlijk ook achter de aanval zit op Skripal. De dubbelspion en zijn dochter werden ruim een week geleden in Salisbury vergiftigd. Ze liggen beide in kritieke toestand in het ziekenhuis. In België zijn twee mannen aangehouden omdat ze stiekem opnames zouden hebben gemaakt in de sporthal van de Hogeschool Gent. Daar werden douchende vrouwen gefilmd. De beelden stonden op een internetforum waarop ook beelden waren te zien van naakte vrouwen in de sauna in Nederasselt. De Hogeschool Gent en zeker vier slachtoffers dienden een klacht in bij de Belgische politie.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 Oscar Gröning was 96 jaar. Canada heeft geblunderd bij de aankomst van het Belgische koningspaar dat daar op bezoek is. Philip en Mathilde werden verwelkomd met de Duitse vlag. Die werd weggehaald toen het gevolg de Canadezen op hun fout wezen. Tijdens de ceremonie werd het Belgisch koningspaar toegesproken in het Duits en het Frans, maar niet in de andere officiële taal van België, het Nederlands. Philip en Mathilde zijn een week in Canada. Het weer, hier en daar wat regen bij minima van een graad of zes, Ook morgen regen en kil bij zo'n 7 graden.